12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Albanië is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 6,4. Daarbij zijn zeker zes doden gevallen. 300 anderen raakten gewond. Het epicentrum was zo'n 30 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Zoals nu lijkt is de schade het grootste in Doures, de tweede stad van het land... en in Toumane, een plaats ten noorden van Tirana die dicht bij het epicentrum ligt. In meerdere plaatsen zijn gebouwen ingestort en wordt gezocht naar overlevenden. Het is de zwaarste aardbeving in tientallen jaren in Albanië. In september was er ook al een zware aardbeving. Toen vielen geen doden, wel stortten 500 gebouwen in. De beving van vandaag was nog zwaarder. Een half uur geleden was er in Bosnië ook een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum lag in de buurt van Mostar. Er zijn nog geen berichten over schade. In Mali zijn 13 Franse militairen omgekomen bij een helikopterongeluk. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Twee helikopters botsten gisteren op elkaar... tijdens een antiterrorisme-operatie in het Afrikaanse land. In Mali zijn 4500 Franse militairen gestationeerd. Sinds 2013 zijn 28 van hen omgekomen. President Macron zegt zeer bedroefd te zijn over het bericht... en betuigt de steun aan de Franse militairen in de regio. In de Leidsestraat in Amsterdam is vanochtend een auto met een graafmachine op de aanhanger... de etalage van een drogist binnengereden. Een deel van de pui ligt eruit. Het gaat om een rijksmonument waar ook een hotel in zit. De bestuurder verloor de macht over het stuur en botste tegen de pui. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Maar Koevermans is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Koevermans nam na het vertrek van Jan de Jong de taak al tijdelijk over. Nu volgt een permanente aanstelling. Daarvoor was hij bij Feyenoord al commercieel directeur. Koevermans is vanochtend samen met de nieuwe technisch directeur Frank Arnezen gepresenteerd. Het weer, veel bewolking en er valt wat regen of motregen. Het is wel zacht, vanmiddag ligt de temperatuur rond de 10 graden. Morgen trekt de zuidenwind aan, verloopt de dag opnieuw bewolkt...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 Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we around you, and there's no place left to go. distância get born could dance in the mirror when I my father's daughter.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 Well, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. my will, there was a void I had to fill. go. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.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 left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.